ook Thijssen met het NOS-journaal. Bij een internetapparatuur in beslag genomen. Ook nam de politie geldbedragen, illegale vuurwapens en drugs mee. Politie en justitie waren op zoek naar gebruikers van het computerprogramma BlackShade. Daarmee kan een hacker de computer van andere mensen overnemen... en bijvoorbeeld meegluren met de webcam en alle toetsaanslagen vastleggen. Het tv-programma Altijd Wat van KRO-NCRV zendt morgenavond een nooit uitgezonden interview uit met Pim Fortuyn. Het gesprek werd begin mei 2002, vier dagen voor de moord op Fortuyn, opgenomen. De NCRV besloot destijds om het niet uit te zenden. In het vraaggesprek zegt Fortuyn dat hij voor de uitbreiding van de Europese Unie is, vanwege de veiligheid en stabiliteit. De verslaggever die het interview vond in een werkkast was vergeten dat het er lag, met het oog op de Europese verkiezingen van 22 is besloten om het interview alsnog uit te zenden. Uit veel landen zijn hulpgoederen onderweg naar de overstroomde gebieden in de Balkan. Er worden waterpompen, generatoren en reddingsboten ingevlogen. Onder meer Rusland en Frankrijk sturen ook reddingswerkers. En ook Nederlandse deskundigen zijn in het gebied om te helpen. De vliegtuigbom die ruim een week geleden werd gevonden in Leiden is door Defensie ontmanteld. De 500 ponder uit de Tweede Wereldoorlog is in een jachthaven bij het voormalige vliegveld Valkenburg onschadelijk gemaakt. De N441 tussen Wassenaar en Katwijk was een paar uur afgesloten en honderden bewoners moesten binnenblijven of het gebied verlaten. De ontmantelde bom wordt op het strand van Wassenaar rond half drie tot ontploffing gebracht. Het weer, volop zon en warm. Het is 23 tot 25 graden. Morgen wordt het bijna overal 27 graden en op de Wadden 24. Later op de dag meer wolken met in de namiddag en avond kans op een stevige onweersbui.